Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wil maar niet lukken om de inflatie echt omlaag te krijgen. Vorige maand was die 3,1 zegt het CBS. Dat wil dus zeggen dat het dagelijks leven ruim 3 duurder was dan een jaar eerder. Een belangrijk deel van die prijsstijging komt door de energie, zegt economieverslaggever Roland Muller. En dat is wel echt heel pijnlijk, want daar zie ik ook wel duidelijk winnaars en verliezers. Dat maakt per huishouden enorm veel uit. We weten ook dat er een steeds groter eh, aantal Nederlanders komt... wat eh, in staat is om eh, hun huis te verduurzamen. Bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp. Ja, dat zijn dan dus duidelijk de winnaars die kunnen investeren. En die zien dus juist niet heel erg de prijzen van energie omhoog gaan. Andersom moeten mensen die een slecht geïsoleerd huis hebben... veel energie verstoken en daardoor gaat hun rekening flink omhoog. Het aantal glasvezelaansluitingen in ons land blijft maar groeien. Volgens de toezichthouder gaat het internet van 3,3 miljoen huishoudens via zo'n snelle lijn... en daarmee is glasvezel voor het eerst de populairste aansluiting. In Egypte zijn vier mensen omgekomen bij een brand in een datacentrum. Het vuur begon gisteravond bij het belangrijkste telefoonbedrijf van het land. Meer dan 20 mensen raakten gewond, de meeste doordat ze rook inademden. Het internetverkeer in de hoofdstad Cairo ligt grotendeels plat door de brand. En Oranje-fans die zijn afgereisd naar Zwitserland... moeten een dikke portemonnee bij zich hebben. Morgenavond spelen de vrouwen tegen Engeland. Die wedstrijd is in Zurich. En die stad staat vaak bovenaan de lijstjes van duurste plekken van Europa. Een drankje kost een tientje en voor een hotelovernachting ben je al snel 200 euro kwijt. Bij deze fans vliegt het geld de deur uit, hoorde verslaggever Vincent van Rijn. Ja, het is wel een stuk prijziger. Dat hebben we wel gemerkt. Voor twee pizza's al denk ik bijna 40 euro kwijt. Dus daar schrokken we wel een beetje van. We zijn wel op zoek geweest naar een leuk magneetje of zo. Dat is op zich ook wel vrij prijzig. Hoeveel voor magneetje? Uh, eh, 10 euro of zo. <laughs> Dat vond ik toch wel een beetje heftig. Maar ze vermaken zich prima en hebben er ook vertrouwen in. Zij gokken op 2-1 voor Oranje, morgenavond dus tegen Engeland. En het weer nog een beetje van alles wat. Wolken met af en toe een bui, maar tussendoor zijn er ook opklaringen met zon. Het wordt vandaag niet warmer dan een graad of 19. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is inmiddels voorbij, maar toch is het nog druk rond Amsterdam... door de werkzaamheden op de A10 Zuid. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam sta je bij de aansluiting met de A10 ongeveer een kwartier vast. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij knooppunt Nieuwe Meer ook zo'n 10 minuten extra reistijd.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 Laat je meevoeren op een muzikale reis vol zon zee en vrolijke vibes. In een aantal blokjes met heerlijke summersongs afgewisseld met swingende medleys neem ik je mee naar exotische eilanden, zwoele stranden en zonnige dansvloeren. Zet je zonnebril op, pak een koel drankje en geniet van de ultieme soundtrack voor een warme dag. Laat je onderdompelen in de relaxte sfeer van het Caribisch gebied met drie nummers van Gramps Morgan – als zoon van reggae-legende Denroy Morgan en bekend van de Grammy-winnende band Morgan Heritage, brengt Gramps een unieke mix van reggae, soul en pop. Zijn warme stem en positieve teksten nemen je direct mee naar een tropisch eiland, waar het leven langzaam en zorgeloos voorbij glijdt. rest too, you know. I need some rest. <laughs> Check it. On the sign on my door, it says, Worry, don't live here no more. Out of reach, that's where I'll be if you're looking for me. Bit my grass is getting cold, 58 the HOA's getting cold. On the answer I'll be if you're looking for me. See, I'm finally finally a lake to paradise, place where I can hide away and live my life. Watching all my worries away. Out I see Natural be if you're looking for me Hanging out, in, the sun Blowing smoke, smoke Sipping rum beneath a big palm tree That's where I'll be if you're looking for me to fight because Cause I'm leaving on island time. I got nothing to do, but somehow I think I survive. Mm -hmm. All I need is a bottle of rum. And I'll drink it till the bottle's done. And sway in the shade all day, just chilling, hold the vibe. Hey. only for one day. Kick off my shoes, put on my shades, watch my troubles sail away. It feels good to be an islander and taste the salty breeze. Soak up the sun till the day is done. Come away with me. Ah, the rest of the world can wait. Sometimes you just gotta take a break. Cause there's nothing like killing time with all of your friends. Mm -hmm. So go buy you a bag of sand. Put a candle in an old soup can. Keep a smile on your face and a cold one in your hand. one day. You shoes, put on your shades, watch your troubles sail Tina Salini brengt een frisse zomerse Griekse sound. Warm aanbevolen. Triple play. De Gypsy Kings zijn ontstaan uit twee zigeunerfamilies uit Zuid-Frankrijk. Zij veroverden de wereld met hun aanstekelijke mix van flamenco, salsa en pop. Met hits als Volare, Bamboleo en Baila Mi brengen ze pure levensvreugde en nodigen ze uit tot dansen onder de sterrenhemel. De Gypsy Kings zijn ware meesters in het overbrengen van mediterrane passie en feestelijke sfeer. Penso que un sueño sido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me debo. Y me hizo volar nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, di volando, volando felice, mi encuentro amato, amato que el sol, y me estalla en el mundo, sale con el paso de la musica dulce tocada solo para mí. Volare! oh, oh. oh, oh, oh. nel blu di blu, felice di stare. sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevo Y me mi a volar un sueño parecido no volverá más.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 te da perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te desaparado. lo mismo ya callé, los mismos soy yo. No te encuentro lavando. Eres posible, no te los cuento y de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. vamos bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. vamos bambolea, porque mi vida yo la a vivir así. en mi vida yo la prefiero vivir así. Vamos vamos bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así.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 Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré. cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta ronda esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré pero no siempre cantaré esta rumba que yo siempre cantaré. Tijd voor een swingende medley. Jive Bunny en de Master Mixers staan bekend om hun vrolijke dansbare megamixen, waarin ze klassiekers uit verschillende decennia aan elkaar rijgen. Hot Summer Salsa brengt je direct naar een zomerstuinfeest waar niemand stil kan blijven staan. Deze Britse act scoorde in de jaren 80 meerdere nummer 1 hits in het Verenigd Koninkrijk met hun unieke mix van rock'n'roll, swing en pop. Perfect om de energie erin te houden. Okay, Barney, it's a long time since I did this one. What, Flit? You know, Barn, the salsa. Okay, Flit. Let's dance. never do. We reizen af naar Portugal met de warme stem van Linda de Souza. Geboren in het Portugese Berengel werd ze in Frankrijk een ster met haar mix van fado, folk en chanson. Haar muziek ademt nostalgie, heimwee en hoop. Thema's die perfect passen bij zwoele zomeravonden. Linda de Souza werd ook wel de Amalia van Frankrijk genoemd, als eerbetoon aan fado-icoon Amalia Rodriguez. Met haar hits in zowel het Frans als het Portugees weet ze het zomerse gevoel van Zuid-Europa prachtig te vangen. De Valise en carton sur la terre de France. Un Portugais vient de quitter son Portugal. Il est venu tenter sa chance. Le Portugais qui a quitté son Portugal. Ici, le soir, parmi tous ses amis, il cherche un peu d'espoir. Tandis qu'il prend le cercle autour de lui, il joue sur sa guitare il chante des tristes traditionnels. Le portugais qui a quitté son Portugal. Sous les toits, il entend la pluie tomber du ciel. Il fait si beau chez lui dans son pays natal. Là-bas, une fille attend depuis des mois chaque soir, elle y écrit. Pour elle, jamais au monde il n'y aura personne d'autre que lui. Deux valise en carton sur la paire de France. Un prince s'éloigne dans le brouillard matinal. C'est à la fille qui l'attend you solteirinha e deixa-te ficar assim. Não tens de ser menina e deixa-te ficar assim. Não tens de ser menina. Enquanto sou namorados, a vida pra gente é bela. Quando se apanham casados, é melhor nem pensar nela. Não te cases, não te cases, não te cases, solteirinha. Não te cases, não te cases, não te cases, solteirinha E deixa-te ficar assim Não deixes de ser menina E deixa-te ficar assim Não deixes de ser menina Oh, raparigas solteiras, escutem bem vossos pais. Atenção às brincadeiras, os homens são todos iguais. Não te cases sozinha Não tens de ser menina Não tens de ser menina Enquanto só namorados A vida pra gente é bela Quando se apanham casados É melhor nem pensar nela Não te cases, não te cases Não te cases solteirinha. Não te cases, não te cases, não te cases, solteirinha. E deixa-te ficar assim. Não deixes de ser menina e deixa-te ficar assim. Não deixes de ser menina. Não te cases, não te cases, não te cases, solteirinha. Não te cases, não te cases, não te cases, solteirinha E deixa-te ficar assim Não deixes ser menina e deixa-te ficar assim. Não deixe de ser menina. que vida é tua E comer e beber ao terrim tim Passear na rua Comer e beber ao terrim tim Passear na rua Oh malhão, malhão Quem te deu as meias milhão. Quem te deu as meias foi um caixeirinho, outro rintim-tim, tinha as pernas feias. Foi um caixeirinho, outro rintim-tim, tinha as pernas feias. Oh malhão, malhão, quem te deu as botas céu Quem te deu as botas Foi um caixeirinho, outro rintim-tim Tinha as pernas tortas Foi um caixeirinho, outro rintim-tim Tinha as pernas tortas klassiekers uit het Caribisch gebied en Amerika. Lobo scoorde in de jaren 70 grote hits met zijn melodieuze pop en weet met de Caribbean Disco Show de sfeer van een tropisch feest neer te zetten. Deo, Deo. Here are songs everybody knows. Deo. oh. The Caribbean Disco Show Work all night on the drink of rum Daylight come and we wanna go home Stack banana till the morning come Daylight come and we wanna go home come, Mr.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 is het gezicht van het Amerikaanse beachlife. Bekend van zijn relaxte, humoristische liedjes over strand, cocktails en het goede leven. Margaritaville is inmiddels een zomerse evergreen geworden. places I've been. Visions of good times that brought so much pleasure makes me want to go back again. If it suddenly ended tomorrow, I could somehow adjust to the fall. Good times and riches and son of a bitches, I've seen more than I can recall changes in latitudes, changes in attitudes, nothing remains quite the same. Through all of the islands and all of the highlands, if we couldn't laugh, we would all go insane. So many nights I just dream of the ocean. God, I wish I was sailing again. Oh, yesterdays are over my shoulder, so I can't look back for too long. There's just too much to see waiting in front of me, and I know that I just can't go wrong with these changes in latitude, changes in attitudes. Nothing remains quite the same. thing if I couldn't laugh, I just would go insane. We couldn't laugh, we just would go insane. We weren't all crazy, we would go Ik hoop dat je genoten hebt van deze muzikale zomertocht.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 But it's a real beauty, a Mexican cutie. How it got here, I have. que buenas naciones acciones y tú a mí me equivocas. Ay, ay, ay, yo canto pa' esta vida. Ay, ay, ay, tú sola eres mi vida.